Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. De Europese Unie begint een onderzoek naar de Chinese webwinkel Temu. Het verkoopplatform dat stunt met allerlei kortingsdealtjes zou zich niet aan de Europese regels houden. Zo wil de Europese Commissie weten of Timo wel genoeg doet om te voorkomen dat er illegale producten worden verhandeld. Consumentenorganisaties die waarschuwen daar al langer voor. En ook zijn er twijfels over of het met de privacy van gebruikers wel helemaal goed gaat. Als de EU vindt dat Timo schuldig is, dan moet het bedrijf een boete gaan betalen van 6% van hun jaaromzet. Meer dan 400 vrouwen zeggen dat ze het slachtoffer zijn van seksueel geweld door Mohammed Al-Fayed. Die zakenman was de baas van een groot warenhuis in Londen... en ook de vader van Dodie, de nieuwe liefde van prinses Diana. Vorig jaar overleed Alfayet en ook eerder al werd hij door 20 vrouwen beschuldigd... van misbruik en verkrachting. In Spanje wordt opnieuw gewaarschuwd voor noodweer. Ten noorden van Valencia geldt code rood. En ook op andere plekken wordt hevige regenval verwacht. Gisteren waren in hetzelfde gebied hevige overstromingen. En minstens 95 mensen overleefden dat niet. En er wordt nog gezocht naar vermisten. Er zijn ook tientallen mensen opgepakt die sinds het noodweer winkels zouden hebben geplunderd. En Radiohead-zanger Tom York is tijdens een solo-optreden in Australië boos van het podium afgelopen. Een pro-Palestijnse actievoerder die stond hem vanuit het publiek allemaal dingen toe te roepen. Nou, York die had er na een tijdje wel genoeg van, is te zien in filmpjes van omstanders. here and say that right now. <laughs> Don't stand there like a coward. Come here and say it. You want to piss on everybody's night? Come on. Okay, you do. See you later. nodigt de actievoerder dus uit om zijn verhaal te doen op het podium... in plaats van als een lafaard te staan schreeuwen vanuit het publiek. Uiteindelijk liep de Radiohead-zanger dus weg. En de show werd wel afgemaakt nadat de man de zaal was uitgezet. Het weer dan nog droog en bewolkt bij een graad of 15. In het zuiden is meer kans op zon vanmiddag. Morgen opnieuw bewolkt, dan ook kans op wat motregen. Vooral in het noorden en het oosten van het land.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 We talk and talk. This goes on for hours about how I should be. Why is it all on me? Don't wanna fight. Don't wanna waste my time. Baby, this can't last. judge and jury. do, maybe I'm not for you. So why don't you let it go? Tell me what's the point in all this talk, talk, talk? We could go day and night, still wanna make it right. both know what magic spells we'll be doing for us. And I'm giving up my love to this world, only to be told I can see, I can breathe.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 And don't forget all I told you. You're the mister of the house, now remember this. And when you wake up in the morning, give your mama a kiss. Then I had to say goodbye. In the morning, woke mama with a kiss on each eyelid. Even though I'm only a kid, certain things can't be hid. Mama grabbed me, held me like I was made to go, but left her in the stories untold. I said, Mama, it'll be alright when daddy comes home tonight. Whether a long-range weapon or suicide bomb, a wicked mind is a weapon of mass destruction. Whether your solar wave song or BBC One, misinformation is a weapon of mass destruction. You could have Caucasian or a poor Asian. Racism is a weapon of mass destruction. Whether inflation or globalization, fear is a weapon of mass destruction. Whether Halliburton, Enron or anyone, greed is a weapon of mass destruction. We need to find Courage overcome inaction is a weapon of mass destruction. Inaction is a weapon of mass destruction. Inaction is a weapon of mass destruction. My story stops here. Let's be clear, this scenario is happening everywhere And you ain't going to Nirvana or Farvana You coming right back here to live out your karma With even more drama than previously <laughs> Seriously just how many centuries have we been waiting for someone else to make us free? <laughs> And we refuse to see that people overseas suffer just like we. Bad leadership and egos unfettered and free to feed on the people they supposed to lead. I don't need good people to pray and wait for the Lord to make it all straight. There's only now I do it right. Cause I don't want your daddy Whether long-range weapon or suicide bomb, a wicked mind is a weapon of mass destruction. Whether your solar sun or BBC One, misinformation is a weapon of mass destruction.